en een voorspoedige start. Gert Kluuk met het... Minister Ascher van Sociale Zaken roept consumenten op om alleen champignons te kopen in supermarkten die werken met eerlijke telers. Albert Heijn hoort daar kennelijk niet bij, zegt Ascher na een uitzending van het KRO-programma Keuringsdienst van Waarde. Dat liet gisteravond zien hoe werknemers uit Oost-Europa worden uitgebuit in de Nederlandse champignonteelt. De minister nodigt Albert Heijn uit om samen naar dit onderwerp te kijken. Albert Heijn laat weten dat Asher altijd welkom is. Volgens AH worden alle champignons in de supermarkten eerlijk geproduceerd. Volgens het Fair Produce keurmerk. Alleen zet AH dat niet op de verpakking. Het regime van Birma gaat een vrije pers toestaan. Iedereen die een krant wil beginnen kan daarvoor vanaf februari een vergunning aanvragen. Zo staat op de website van het ministerie van Informatie. Vanaf april mogen de kranten worden uitgegeven. Het zou voor het eerst zijn sinds 1964 dat er weer persvrijheid is in Birma. In dat jaar werden alle kranten genationaliseerd. Onder de laatste junta van dictator Tan Tansué dienden drie officiële kranten als spreekbuis van het regime. Journalisten van andere media werden volgens mensenrechtenorganisaties ongekend streng aangepakt. Voor de tweede keer deze maand is in New York iemand voor de metro geduwd. Ooggetuigen zeggen dat in de wijk Queens gisteravond een vrouw een nietsvermoedende man voor een aanstormende metrotrein duwde. De man overleed ter plaatse. Daarna vluchtte de vrouw het station uit. Op camerabeelden is ze kort te zien. De vrouw wordt omschreven als een Latijns-Amerikaanse van in de twintig. De politie is nog naar haar op zoek. Eerder deze maand overleed in New York ook al een man toen hij voor een trein werd geduwd. Het weer overal bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het is 4 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Morgen droog en vooral smiddags zonnige periode. Dan wordt het 11 graden. Zondag wat lichte buitjes en minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad is er vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afrit Soest en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Gorkum.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 Een vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur. Tijdens weer voor de hitlijst van Europa. De laatste alweer van 2012. Vandaag namelijk de laatste vrijdag van dit jaar. 28 december, aflevering 52 van de Euro Breakdown in de 22e jaargang. In de lijst 17 eh, stijgers, geen enkele zitten blijven, 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ik eh, drie platen vandaag natuurlijk niet gehaald ben Net voor het einde van 2012 uit de lijst verdwenen The One Republic, Feel Again. 15 weken stonden ze erin. Christina Aguilera, Your Body stond er 14 weken in. En ook voor Rihanna en Diamonds is het over. Na 13 weken verdwijnt zij uit de lijst. De snelste stijger die is van Macklemore. De Thrift Shop gaat namelijk 10 plaatsen omhoog. En snelste dalen, dat zijn er twee deze week. Sheryl Cole, 32, Screw You. En ook Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Beide zakken R10. Maar nou, ook wel goed nieuws voor Taylor Swift, want zij zakt wel van 30 naar 40. Maar staat wel 19 weken genoteerd met die plaat. En dat is wel de langst genoteerde plaat van allemaal. De eerste binnenkomen straks op 36 is van diezelfde Taylor Swift. Haar nieuwe zin komt binnen op 36, maar we beginnen de lijst gewoon onderaan bij die langst genoteerde plaat.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 So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my en Assange, I Will Wait. De 15 weken staan ze nu in de lijst. Ze zakken van 29 naar 38. En daarvoor op 40 hoorde je Taylor Swift met 19 weken het langst genoteerd van allemaal. Maar ze zakt wel van 30 naar 40 toe. En het gebeurt niet vaak dat die muziek van Taylor Swift overwaait naar, naar Europa. We Are Never Ever Getting Back Together gebeurde dat gelukkig wel mee. De liedzanger van het commercieel gezien succesvol album Red. Dat is voor het eerst sinds eh, Love Story uit 2009... hetgeen Taylor Swift eerste top 40 hit was in Nederland. En Red ging in de eerste week al ruim een miljoen keer over de toonbank... en haalde daarmee de hoogste verkoopcijfers voor een album sinds de beginjaren van 10. En toen dacht ze, nu wordt het tijd voor een nieuwe single. En voor I Knew You Were Trouble ruilde de 21-jarige zangeres opnieuw haar favoriete genre in voor wat commerciële geluid... Net als namelijk eh, We Are Never Ever Getting Back Together is ook deze single onder andere genomen door de A-producers Max Martin en Shellback. Het gebruik van dubstep in het nummer is daarom eh, niet echt schokkend te noemen. De dubstep break is net als de autotune en Pitbull's features inmiddels zo ingeburgerd in het poplandschap dat je er niet meer van op staat te kijken. En waar ik ook niet van op zal staan te kijken is dat deze plaat binnenkort gewoon ook nog eens in de top 10 terecht gaat komen. Taylor Swift komt binnen in de lijst van Europa. I Knew You Were Trouble. Dat doet ze op plek 36. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. never been till you put me De nummer 34 is voor Alicia Keys en The Girl on Fire. 16 weken lang staat ze daarmee in de lijst van Europa. Straks van 24 naar 27 naar 34. En van 32 naar 35 in de zevende week Lana Del Rey en Cola. En het nieuw van Taylor Swift. I Knew You Were Trouble. En voor de volgende nieuwe binnenkomen gaan we naar plek 33. Hij is net 20 geworden en Turnaround is alweer de derde single van deze Engelse zanger Connor Maynard. Een samenwerking met zijn mentor eh, Nio en hij is afkomstig van het debuutalbum Contrast. Het nummer werd op 17 eh, september van dit jaar uitgebracht. in week 45 werd het al een eh, alarmschijf op Radio 538. En daarna heeft hij nog veel meer hitjes gehad met deze plaat zeg maar in Nederland... En nu ook langzaamaan in de rest van Europa 33 Conor Maynard en Turn Around. Turn around, open your eyes, look at me now. Turn around, girl, I've got you, we won't fall down. Yeah. We can see forever from above. Can't Say No is de tweede notering voor Conor Maynard in de Euro Breakdown. Turnaround komt binnen op 33. Alweer 19 weken in de lijst zak het van 30 naar 40. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Sirius House Mafia John Martin, Don't You Worry Child staan 15 weken in de lijst. Zakken 5 plaatsen naar 39. Van 29 zak het naar 38 in de 15e week Manfred Sons, I Will Wait. Marine, My Heart Is Refusing Me staat 12 weken in lijst. Zak van 33 naar 37. 36 opnieuw binnen Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. 35 in de zevende week zakkend van 32 naar 35 Lana Del Rey en Cola. Alicia Keys, The Girl on Fire staat 16 weken in lijst van 27 zakken naar 34. En Conor Maynard Turnaround komt nieuw binnen op 33. Cheryl Cole, Fred 32, Screw You zijn een van de twee snelste dalers van vandaag. En hun zakken van 22 naar 32 in de 13e week. Vorige week kwam deze plaat binnen van Rita Ora. In tweede week omhoog van 35 naar 31. Radioactivity. We knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep. Cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the affection in my arms, so beautiful. And when the dagen voor de Amerikaanse pop-rockband Maroon 5. De heren kwamen erachter dat je met uh, eh, eenvoudige poppiegeluiden wel hele grote radiohits kon maken. Het begon allemaal met Misery en toen begon het allemaal te rollen. Hè. Moves Like Jacker, de Payphone en nu Daylight, alweer de derde single afkomstig van deze zomer verschenen album Overexposed. Geen gekke trucjes dit keer met reggae pop of weak smoking the rappers. Net als de voorganger van eh, One More Night is deze track geproduceerd door Max Martin. En dat levert weer een heel radiovriendelijk geluid op. Je hoort op nummer 30 de mannen van Maroon 5 en Daylight. Dit is Feed Me in de mannen van Crystal Fighters. Love is all I got. In de tweede week omhoog van 38 naar 29. Love is all I got, love is all I got Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all Love is all I got. I can't live with everything I've lost because love will come to save us. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love love is all I got. with love in the morning, feed your soul with love in the evening, expand your soul with love on the love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love.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 Oh, yeah. Oh, yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together. I wish this night would last forever. Cause I was feeling down. vraag van wie was die plaat nou? Ze hebben het geloof ik vaak genoeg gezegd. Hè? Willem en Britney Spears, Scream and Shout. Een derde week omhoog van 36 naar 28. Die acht winst hebben natuurlijk ook weer te danken aan de jongens van eh, Serious Request. Een van de eh, veel aangevraagde platen was deze van Will.i.am en Britney Spears. In Europa is ook goed 8 winst, daardoor naar 28. 27 is voor Carly Rae Jepsen. This Kiss staat 15 weken in de lijst, zakt twee plaatsen naar beneden. Deze plaat daarentegen is van Stakehold, heet Wallpaper. Kwam vorige week binnen op 31. Met hulp van Ian Po gaat de plaat omhoog naar 26. Zometeen ook het nummer 24 nog. In handen van Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and a Beat. was in a fucking eyes that I'm staring at. Let me see that Look at all this cash. And I emptied out my cards too. Now I'm fucking leaning on that. Bring your love, baby. I could bring my shame. Bring the drugs, baby. I could bring my pain got my heart right here. I got my scars right here. Bring the cups, baby, I could bring the drink. Bring your body, baby, I could bring you fame. And that's my motherfucking words too. Just let me motherfucking love you. Listen. you dancing with the devil. Take a shot of peace, but I'm warning you. I'm on that shit that you can't smell, baby. So put down your perfume. Bring your love, baby. I could bring my shit. Bring the drugs, baby. I could bring my pain. I got my heart right here. Oh, I got my scars right here. Deze week kwam op 30 nieuw binnen Maroon 5 en Daylight. 29 Feed Me The Crystal Fighters, Love Is All I Got. En 28 was er voor Will I Am en de Britney Bitch, Scream and Shout. De derde week omhoog van 36 naar 28. Van 25 zak het naar 27 Carly Rae Jepsen. This Kiss en Stay Wallpaper ging van 31 omhoog naar 26. Van 20 zakken naar 25 Pitbull TGR Don't Stop The Party. Justin Bieber, The Beauty and a Beat ging omhoog van 28 naar 24. Psy en zijn Gundam Style zakte van 16 naar 23. En de Wicked Game hoorde je net van The Weeknd. In de vijfde week omhoog van de 24 naar 22. En de 21 die is er voor eh, Lenka. Everything at Once. de derde week omhoog van 26 naar 21. As fly as a fox, as strong as an ox. As fast as a hare, as brave as a bear. As free as a bird, as neat as a word. As quiet as a mouse, as big as a house.